met het NOS-journaal. Twee honden van het ras American Bully XL hebben in een huis in Rotterdam de bewoner doodgebeten. De politie heeft de honden in de tuin van de woning doodgeschoten. De ene hond was van de man zelf, de andere van zijn kleindochter, meldt het AD. De Bully XL staat in Nederland op een lijst met risicohonden. Federale militairen en agenten zijn niet welkom in Chicago, zegt de burgemeester van de Amerikaanse stad. President Trump beweert dat democratisch bestuurde steden niet zijn opgewassen tegen criminelen, daklozen en illegalen. Mogelijk gaan de militairen komende week naar Chicago. De burgemeester zegt dat Trump de grootste bedreiging vormt voor de democratie in de VS. Onder druk van gewelddadige protesten in eigen land... heeft de Indonesische president Prabowo een reis naar China afgezegd. Onder meer in Jakarta wordt al dagen gedemonstreerd tegen de regering. Betogers zijn woedend over de riante woontoeslag voor parlementariërs en de kwakkelende economie. In de stad Makassar kwamen drie parlementariërs om het leven... nadat betogers brand hadden gesticht in overheidsgebouwen. Ziekenhuisgroep Isala begint volgend jaar een proef... waarbij drones, bloedmonsters en ander medisch materieel... vervoeren tussen de ziekenhuizen in Meppel en Zwolle. Hemelsbreed een afstand van 22 kilometer. Deze manier van vervoer moet ertoe leiden dat patiënten sneller kunnen worden geholpen. Op tientallen plekken in Nederland waren er vannacht fietstochten... uit protest tegen het gebrek aan veiligheid op straat. Met name voor vrouwen en meisjes. Aanleiding was de gewelddadige dood van de 17-jarige Lisa uit koude. Het motto van de fietstochten in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Groningen was... de nacht is ook van ons. Het weer vanmiddag hier naar een bui. Het wordt 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht vooral in het oosten nog wat regen. Morgenmiddag soms zon, ook enkele buien. Dan wordt het 21 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... voor meer 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A10 tussen Amsterdam-West en Durgedam. Daar was een ongeluk ook nog eens op deze omrijroute.